in ruil voor overplaatsing naar Aruba. Dat heeft de politie in Peru gezegd. Volgens Peruaanse media zou Joran bang zijn dat hij vermoord wordt in de gevangenis in Peru. Al verplaatsing naar een Arubaanse gevangenis is onwaarschijnlijk, omdat de Peruaanse president heeft gezegd dat Joran zijn straf in Peru zal moeten uitzitten. Een storing heeft gisteravond het treinverkeer rond Utrecht een aantal uur platgelegd. Tussen 9 en 11 reden er geen treinen van en naar Utrecht Centraal. Veel reizigers kwamen daar vast te zitten. De storing werd rond kwart voor elf verholpen maar het duurde nog enkele uren voordat alle treinen weer volgens de dienstregeling reden. België gaat vandaag naar de stembus. Volgens peilingen wordt de Vlaamse nationalistische N-VA de grote winnaar in Vlaanderen. De partij wil uiteindelijk een onafhankelijk Vlaanderen. En in Wallonië stevent de socialistische partij van Elio Di Rupo af op de overwinning. De partij zou de grootste van het land kunnen worden, waardoor er mogelijk voor het eerst in bijna 40 jaar een Franstalige premier komt. De Pakistanse militaire inlichtingendienst maakt deel uit van het hoogste bestuursorgaan van de Taliban. Dat staat in een rapport van de London School of Economics. De inlichtingendienst van Pakistan zou bovendien geld, munitie en opleidingen geven aan de Taliban in Afghanistan. Het Pakistanse leger noemt de beschuldigingen onzin en zegt dat die deel uitmaken van een kwaadaardige campagne tegen Pakistan. De Nederlandse volleyballers hebben voor een stunt gezorgd. Het team verraste in de World League regerend wereldkampioen Brazilië door met 3-0 te winnen. Het was voor Nederland al de derde zege op rij. Oranje gaat met 9 punten aan kop in de World League. Vandaag spelen Brazilië en Nederland opnieuw tegen elkaar.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 Whoa, if I could turn, turn back the hands of time, then my darling, you, you would be mine. internet. www.zfmzandvoort.nl They said you're more beautiful, and that's the way. They show that they wish that they had your smile.